Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ambtenaren van de Rijksoverheid gaan vanaf volgende week actie voeren. Bij onder meer de douane, de belastingdiensten en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden werkonderbrekingen gehouden, meldt de FNV. Later worden er ook stiptheidsacties gevoerd in gevangenissen. Volgens de vakbonden wil minister Ollongren niet tegemoetkomen aan de looneis van 3,5 procent. De FNV spreekt van minachting voor het eigen personeel. Het kabinet roept volgens de vakbond andere werkgevers op tot loonsverhoging, maar geeft zelf niet thuis. Bij protesten in de Gazastrook aan de grens met Israël zouden vandaag al zo'n 30 Palestijnen gewond zijn geraakt. Organisaties als Hamas en Fatah hebben opgeroepen om vandaag te protesteren op de dag dat Israël zijn 70ste verjaardag viert. Het Israëlische leger heeft Palestijnen gewaarschuwd weg te blijven bij het grenshek. Van verschillende plekken zijn al meldingen gekomen over de inzet van traangas door Israël. De Palestijnen betogen tegen de formele verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem en voor een Palestijnse staat. Sinds eind maart zijn bij Palestijnse protesten al meer dan 40 Palestijnen omgekomen door ingrijpen van het Israëlische leger. Minister Blok roept de EU op niet overhaast te reageren... nu Washington het atoomverdrag met Iran heeft opgezegd. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken komen vandaag bij elkaar in Brussel. Blok heeft eerder al contact gehad met EU-buitenlandchef Mogherini. Volgens de minister moet de EU Iran binnenboord zien te houden... en bekijken welke mogelijkheden er zijn om met Teheran verder te gaan. In het beveiligde e-mailsysteem PGP is een lek ontdekt. Europese onderzoekers raden gebruik ervan daarom af. PGP wordt onder meer gebruikt door mensenrechtenactivisten, journalisten en beveiligingsonderzoekers om vertrouwelijke mails te sturen.